uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Raad voor de Rechtspraak heeft maatregelen bekendgemaakt om de achterstanden weg te werken... die door de coronacrisis zijn ontstaan. Zo wordt vaker één rechter in plaats van drie rechters op een zaak gezet. Vinden er meer avondzittingen plaats en gaan rechters na hun pensionering doorwerken. Rechtbanken en gerechtshoven gingen half maart voor twee maanden dicht... waardoor duizenden zaken bleven liggen. Het Openbaar Ministerie maakte eerder al bekend... meer zaken met een strafbeschikking af te doen. Dus zonder tussenkomst van de rechter. Het gaat dan om kleine, veelvoorkomende delicten... waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. De autoriteit Consument en Markt doet onderzoek naar bedrijven die handelen in neplikes, nepReviews en nepvolgers op sociale media kopen van niet bestaande likes of volgers om eigen producten aan te prijzen... of om negatieve nep-reviews te plaatsen bij concurrenten... is volgens de ACM misleidend en leidt tot oneerlijke concurrentie. De ACM gaat bij bedrijven die erin handelen de klantenbestanden opvragen en zo nodig vorderen. Bedrijven die gebruik maken van de neppraktijken kunnen een boete krijgen. Het aantal jongeren en 70-plussers dat moeite heeft met het afbetalen van leningen of schulden is de afgelopen jaren toegenomen. Dat zegt het bureau kredietregistratie dat alle schulden bijhoudt. Wat de oorzaak is van de stijging weet het BKR niet. Totaal aantal mensen met betalingsproblemen is wel afgenomen. Op Curaçao is een demonstratie tegen de slechte economische situatie uitgelopen op rellen. Betogers bestormden in Willemstad het regeringsgebouw en gooiden met stenen naar de politie. Meerdere agenten raakten gewond. De demonstranten eisen nieuwe verkiezingen. Een deel van de binnenstad is tot morgenochtend afgesloten. Het weer, het wordt opnieuw zonnig en warm, 28 tot 30 graden met in het oosten wat stapelwolken. Ook morgen tropische temperaturen, met in de avond vanuit het zuidoosten onweer. In het weekend is het dan een stuk koeler.